Twee uur en Verschuren met het NOS Journaal. In het Limburgse dorp Bochels bij Heerlen is gisteravond laat een man op straat neergeschoten. De politie kreeg rond kwart voor elf een melding over het incident. Het slachtoffer is met een schotwond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig zijn verwondingen zijn is niet bekend. De politie doet onderzoek naar de toedracht van de schietpartij en is op zoek naar getuigen. President Trump kan de invoering van importheffingen voorlopig toch doorzetten... Woensdag oordeelde een federale rechter dat Trump zo'n maatregel niet op eigen houtje kan nemen... maar daartegen ging het Witte Huis in beroep. Het Hof van Beroep moet de zaak nog behandelen... maar zegt dat de regering ondertussen wel door kan gaan met de importheffingen. Volgens Trump zit de VS in een economische noodsituatie... en kan hij daarom gebruik maken van een noodwet uit 1979. Pardon, 1977. Vijf Amerikaanse bedrijven die veel last hebben van de importheffingen... waren daarom naar de rechter gestapt. De grootste keten van dierenklinieken in Nederland, Evidentia, heeft te maken met een uitocht van personeel. Honderden medewerkers zijn vertrokken uit onvrede met het beleid... en daardoor heeft het bedrijf 24 van de ruim 300 klinieken in Nederland moeten sluiten. Dat meldt NRC op basis van eigen onderzoek. Dierenartsen en andere medewerkers zeggen dat ze onder druk werden gezet... om extra dure medicijnen voor te schrijven... en onnodig vaak röntgenfoto's te maken... Evidentia zegt in een reactie dat er inmiddels is ingegrepen. Eerder deze maand werd de Nederlandse directie vervangen. En de eerste wedstrijd in de finale van de play-offs voor een plek in de eredivisie... tussen Telstar en Willem II is geëindigd in een gelijkspel. In Velsen-Zuid werd het 2-2. Zondag is de return in Tilburg. Het weer. Vannacht is het droog met minima tussen de 12 en 14 graden. De dag begint op veel plaatsen grijs en later komt geregeld de zon erbij.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 Girls can wear jeans and cut their hair short. Wear shirts and boots. It's okay to be a boy. But for a boy to look like a girl is degrading. Because you think that being a girl is degrading. never show it when you are.